opende met een big band. En waarom een big band? Omdat we straks even gaan praten over dat eh, mooie kerstconcert... wat eh, Hans gaat organiseren voor 19 december. En eh, deze band zal er dan niet zijn... want dit was de band van Les Brown en die is al lang overleden. Maar ik geloof dat Hans een hele leuke big band voor de avond op het oog heeft. Ja. Ja, ja maar nog even wachten. dat is De, de big band van het eh, MZK. Uit, uit Haarlem, uh-huh. de, de muziekschool. En dat zijn, die hebben twee big bands. Eén een eh, jeugd big band. Dat varieert dan tussen de, tussen de 11 en de 17 jaar. Nou, die wilde ik oorspronkelijk graag hebben. Want dat is weer eens zoiets bijzonders. Maar het is op een, eh, op een zondagavond. En dan heb je een beetje problemen te leeftijden. Dus dat hebben we maar niet gedaan om daar problemen te voorkomen. De andere big band is de Cabanza Big Band. En voor degene die daar meer over wil weten, kan kijken op uh, eh, eh, kabansa.nl. Maar dat zijn allemaal eh, grote, grote volwassen mannen en vrouwen. En ik heb ze horen en zien spelen tijdens Haarlem Jazz op de Grote Markt. En ik vond dat zeer indrukwekkend. Dat dat klonk en dat swingde en dat deed. En daar zit een heerlijke zangeres bij. Dus, en dat is een man of 17. Nou, dat is lekker lawaai met zeer dansbare jazzklassiekers. Maar nu eerst even iets heel anders. Bassist Ray Brown en uh, jazzgitarist Larindo Almeida vormden in 1981 in Berlijn een akoestisch duo. Duo moet ik zeggen. En ze namen daar een fraai album op, de Mondshine Sonate. En van dat album ga, ga, ik de verrassende combinatie draaien van de Mondshine Sonate van Ludwig van Beethoven en Around Midnight van Silonius Monk.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 Hè, wie wil dat dan niet? Ja, nee, zeker. Ja. Nee, met het intro had ik al zoiets. En, en, en eh, nu mag die act dan wel komen. In die oude nachtclub. maar <laughs> ja. Wat heb jij aan eh, mij gegeven? Nou, eigenlijk blijf ik ook een beetje in deze sfeer. Want dit is een... ja, toch wel een mooie opname van het Erik Trouvas Fortet. En dat wordt gezongen door eh, Sophie Hunger. En nou gaat iedereen roepen van nooit van gehoord. Nou, dat, dat, maar dit is wel erg goed. En dit nummer heet Let Me Go. En dat is toch ook een beetje in deze broeierige sfeer. En verlangen we naar zon en zo. Nou, die schijnt nu toevallig. Even. Maar het gaat een beetje om structurele zon. Let Me Go. friends, you're not shallow at all. For hours we could sit and talk, yeah. I'm just about anything from A to Z. It's crazy how you relate uit Detroit en Willie Gardner met What's Not To Love. Ja, de een vindt mooi, de ander wat minder. Maar het, is, het zijn jonge muzikanten en die verdienen een plek. 19 december. Ja, 19 december. In de krocht. Zondag. Ja. Half drie. Starten we. Met, een lange dag. Ja, het wordt een lange dag. Maar de, buitengewoon muzikaal. Want? Wie komt er? Half drie. Trio van Johan, Johan Clement met Erik Timmermans, Erik Koger en Ronald Douglas. Is eerder geweest. Was een groot succes. Dus voor zo'n kerstconcert dan vinden we het fantastisch dat hij weer bereid is om te komen. Daarna, en dat is natuurlijk nieuw, dat hebben we nog nooit gedaan. Maar dat is ook, dus eigenlijk ook de reden om het te doen. Een eh, warm en koud buffet. En daarna de big band Cabanza, als, waar we het eerder over hebben gehad, net heel even. Eh, ja, we hopen dat er natuurlijk zoveel mogelijk mensen komt. En, en ik heb dat ook eh, van de week weer eh, in de schoen gedaan. Dus ik hoop dat Sinterklaas dat ook gaat regelen. Hoewel we hebben gezegd, we gaan dit uur niet meer over Sinterklaas praten. Maar ik, ik doe toch nog maar een keer een laatste oproep aan hem. Van, regel dat even. Is het ook mogelijk om alleen naar het middagconcert te gaan? Ja, uiteraard. Is het ook mogelijk om alleen naar het avondconcert te gaan? Ja, dat hebben we kortelings besloten omdat daar toch vragen over waren. Van stel nou dat ik smiddags niet kan en ik wil alleen buffet en alleen s'avonds komen. Dat kan. Dat kan Dat kan, Want we willen toch graag s'avonds zoveel mogelijk mensen hebben. Ja. Want eh, wat gaat dat kosten? Nou, eh, alleen de middag is 15 euro als gebruikelijk. Mhm. dat hebben we het normale tarief. Eh, alleen s'avonds met het buffet en de big band is 30 euro. En de hele dag van half drie tot een uur of half elf. Middag, buffet en avond is 45 euro. 45 euro. Ja. Maar dan ben je ook de hele avond, hele dag onder de pannen. Ja, zeker. Ja, dan, eh, dan mag het weer heel erg slecht worden. Je hoeft de deur niet meer uit. Je kan wachten tot het avonds opgeklaard is en lekker naar huis. Waar kunnen de mensen zich opgeven? Eh, dat kan bij mij. Eh, en ik heb daar eh, een eh, e-mailadres voor en een telefoonnummer. En ik ga dat even roepen. Hans Rijmers. En dat is dan... Nou, de Hans is bekend. En daarna R-E-Y-M, Marie E-R-S, at online.nl. Of 06 535 78 496. Overigens eh, komt er deze week nog een advertentie in de krant waar dit ook allemaal in staat. Eh, dus lees de krant en daar staat alles in. En dan hopen we dat er een, eh, dat er een heleboel mensen komen. En letterlijk, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Goed. Vorige keer, Hans, draaide ik This Is Always... van het nieuwe album van de Italiaanse zangeres eh, Roberta Gamberini... die eh, al jaren triomfen viert in New York. En er werd mij gevraagd eh, nog wat van het album So In Love te draaien. Ze wordt begeleid door pianist Hank Jones... saxofonist James Moody en trompetist Roy Hargrove. Niet de minste dus. Nee. En hier is Roberta Gamberini met Multicolored Blue. Out of sorrow in the day. comes a blue sound, whispering gently, hearts wide open, life will shine with the colors of a hindrade Sara påbröt doing Dubba boy of dubba berga dubba boy So boy of the bubba bubba hudia Shop bubba da so da so da do Sub jubba bubba bubba bubba dubba we Love we violet, the morning sky, red the rose, purple the night, bright. as good. America. daffodil violet the morning sky red the rose purple the night and it's brown so brown the autumn leaf while it's blue so blue, my heart out of sorrow in the daylight comes a blue sound lingering on. shine with colors. All the colors of a life that's lived with passion. It's a love. Can't We Talk It Over was dit. Gespeeld door de Canadese hoge noten trompetist Magnet Ferguson. En geheel tegen zijn gewoonte in liet hij eh, twee andere grote trompetisten mee soleren. Piet Condoli en Shorty Rogers. Hans, eh, het is alweer bijna 12 uur. Ja, het gaat hard. Ja. ja. Wat heb jij nog in de aanbieding? Nou, ik heb een, een, eh, een zangeres. En die heet, dan moet ik even goed kijken. Nuttetjam Rosie. Laat dat even goed doordringen, die naam. <laughs> Nog een keer. Nuttetjam Rosie. Rosie, ja, Rosie ik kan ik onthouden. Ja, ik heb daar goed op gestudeerd. Eh, zij is afgestudeerd uh, Rotterdamse conservatorium. Uh, heeft een debuutalbum gemaakt, Atuba. En dat zit op een Amsterdams label. Maar dat bestaat inmiddels niet meer, dus we hoeven de naam ook niet meer van te noemen. En dit nummer heet Een Niet. En wie is dat niet? and I will want to discover, sustain, complain, let's exchange the pain. Maybe a fool. Ja, kan niet missen. Hoort er toch, eh, hoort er toch wel bij. En Fever. Wat ik altijd zo zwak vind is dat wegdraaien. Waarom speel ze hier gewoon een mooi slotakkoord? Ja, ja maar dat, dat, toen, ik, ik denk dat dat toen de tijd uh, trend was. In, in, die zestiger jaren. Dat al die nummers werden allemaal eh, zo weggeveed. En, en daar was het over. En dan moest je er zelf maar zien hoe je, hoe je het eind bedacht, denk ik. Oké. Ehm, ze speelden niet veel, vaak samen. Herbie Mann, op de fluit en pianist Bill Evans. Maar in 1961 geloof ik maakten ze een prachtig album Nirvana. En daar gaan we naar luisteren. Niet naar Nirvana zelf, maar Love a Man. Laat ik mijn laatste jazzprogramma van 2010 eens romantisch eindigen. Met een prachtig melancholisch en bluesachtig nummer van Paul Desmond op de alt en Dave Brubeck op de piano. Bluet. wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dik de Hark met het NOS Journaal. Staatssecretaris Bleker wil dat alle honden een chip krijgen en worden geregistreerd. Op die manier wil hij misstanden in handel en fokkerij aanpakken. Bleker vindt dat nu te vaak wordt doorgefokt met honden en dat er overdreven aandacht is voor schoonheid. In de toekomst is een hond zonder chip in principe illegaal en de eigenaar is in overtreding. Volgens Bleker moet het bij de aankoop van een hond net zo normaal zijn dat je papieren krijgt als wanneer je een auto koopt. Bijkomend voordeel van de chip is dat honden die zoek zijn makkelijker kunnen worden opgespoord. Voor het eerst is er in een jaar tijd 2 miljard keer met een pinpas betaald. De 2 miljardste keer was vanochtend bij een bakker in het Noord-Hollandse dorp Kudelstaart. Pinrecord betekent dat de Nederlander dit jaar gemiddeld meer dan 120 keer met de pinpas heeft afgerekend. Internationaal gezien moet Nederland daarmee alleen een aantal Scandinavische landen voor zich laten. Het aantal pintransacties neemt jaarlijks toe met meer dan 10 procent. In Kroatië is een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen oud-premier Sanader. Sanader, die premier was van 2003 tot 2009, wordt verdacht van grootschalige corruptie. Gisteren besloot het Kroatische parlement om zijn onschendbaarheid op te heffen. Daarop is Sanader het land uitgevlucht. Vermoedelijk is hij naar Oostenrijk gegaan, want hij heeft ook de Oostenrijkse nationaliteit. Kroatië wil graag lid worden van de Europese Unie en staat onder grote druk om de corruptie aan te pakken. Oud-premier Sanader zou voor honderden miljoenen euro's hebben gefraudeerd. Militaire vakbonden zijn begonnen met acties tegen de voorgenomen bezuinigingsplannen van minister Hille. Op de luchtmachtbasis in Leeuwarden deden vakbondsleden, verkleed als kerstman, flyers uit. Daarin wordt aandacht gevraagd voor de situatie. Minister Hille wil de komende jaren 1 miljard euro bezuinigen en daardoor verdwijnen er bij Defensie 10.000 banen. De bonden zeggen dat de militairen niet alleen moeten vrezen voor hun baan, maar dat ze ook worden geraakt in hun portemonnee. Het weer in Zeeland nog een enkele bui. Vanmiddag overal bewolkt en wat regen of motregen. Het wordt 3 graden in het oosten en een graad of 6 aan de kust. Morgen bewolkt met af en toe motregen. Het wordt dan 6 tot 8 graden. Dit was het.